Michel Koenen met het NOS-journaal. Joe Biden is geblesseerd geraakt bij het spelen met zijn hond. De aanstaande president van Amerika verstuikte zijn enkel toen hij uitgleed. Biden heeft haarscheurtjes in zijn voetwortelbeentjes... en moet de komende tijd een spalk dragen. De democraat heeft verder de leiding van zijn communicatieteam gepresenteerd. Die bestaat voor het eerst volledig uit vrouwen. Biden beloofde eerder al dat diversiteit een speerpunt voor hem wordt. 13 partijen worden in Nieuw-Zeeland vervolgd voor de vulkaanuitbarsting op White Island bijna een jaar geleden. 22 mensen overleefden dat niet. De drie personen en tien organisaties zouden te veel risico's hebben genomen nadat er al verhoogde vulkanische activiteit was gemeld. Ze stuurden toch toeristen naar het eiland. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad wil dat er wat gedaan wordt aan de dagjesmensen die in het weekend uit België naar Nederland komen. Hij zegt dat er in steden als Eindhoven, Breda en Maastricht veel Belgen komen om te shoppen. In België zijn de niet noodzakelijke winkels nog altijd dicht. En Bruls zegt dat het aan het kabinet is om maatregelen te nemen. De Britse politie heeft excuses gemaakt voor het beëindigen van een online kerkdienst. Twee agenten in Milton Keynes waren op klachten van geluidsoverlast afgekomen... en meenden te zien dat er te veel mensen in het gebouw waren. De dominee was met 15 anderen aanwezig, onder meer zangers, muzikanten en technici. Hij weigerde de online dienst af te breken. De agenten riepen daarna versterking op, waarna de dienst alsnog werd beëindigd voor het oog van 150 kijkers. En de regels waren te verwarrend voor de agenten, zegt de Britse politie nu. Het weer nog. Lokaal vriest het tot wel 5 graden. Onder de bewolking is het rond het vriespunt. Lokaal komt ook mist voor. Overdag breekt vooral in het oosten nog heel even de zon door. Verder is het bewolkt met in het westen van het land een beetje regen.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 C'è chi credente non ti arrendere. Luister naar de zon. se há um momento ik voor jou dat ene liedje schreef. Toen alles nog zo voorbestemd en rozenkleurig leek. Een gelukkig einde bleek uiteindelijk niet in ons besteed. Maar zo kan het lopen, nu is het over. Geen contact, gebroken hart is meestal hoe het niet met mij. Zij houdt nog steeds van hem en hij nog steeds van haar. Soms blijf je wel verbonden, maar ben je niet meer bij elkaar. Zeker ik het niet had meegemaakt, had ik het zelf ook nooit geloof.